uur. Morat Rwakili met het NOS-journaal. Politieke vluchtelingen uit Rwanda zeggen dat ze in ons land... door de Rwandese geheime dienst worden geïntimideerd en bedreigd. Dat meldt het onderzoeksprogramma Zembla. Vluchtelingen zeggen onder meer op straat te worden gevolgd. In een reactie verwerpt de Rwandese ambassade in Den Haag... de beschuldigingen over bedreigingen en intimidatie. President Poetin en de Chinese leider Xi Jinping treffen elkaar in Oezbekistan. Het is hun eerste persoonlijke ontmoeting sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel. Het Kremlin zegt dat de twee leiders gaan praten over onder meer Oekraïne, Taiwan en de samenwerking tussen hun landen. De FIFA is door de KNVB gewezen op de noodzaak van compensatie en betere juridische ondersteuning voor arbeidsmigranten in Qatar. Daar wordt in november en december het WK voetbal gehouden. De FIFA had eerder dit jaar toegezegd te reageren, maar dat is nog niet gebeurd, meldt de KNVB. Bij werkzaamheden in aanloop naar het WK voetbal zouden duizenden arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen, meldde The Guardian vorig jaar. De studieschuld die studenten en oud-studenten hebben bij de overheid blijft toenemen, meldt het CBS. De totale studieschuld van alle studenten en oud-studenten bij elkaar opgeteld is sinds 2015 verdubbeld. Het leenstelsel verving in 2015 de basisbeurs. Het kabinet besloot dit jaar om de basisbeurs vanaf volgend jaar terug in te voeren... om de financiële drempel om te studeren lager te maken. De Oekraïense president Zelensky is in Kiev lichtgewond geraakt bij een verkeersongeluk. Dat meldt een woordvoerder van de president op Facebook... Zelenskis auto zou op een privévoertuig zijn gebotst. De president heeft geen ernstige verwondingen opgelopen. De voorvoerder schrijft verder dat het incident zal worden onderzocht. Het weer, veel bewolking, maar soms breekt de zon door en wordt het 19 graden.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 Dat zonnetje schijnt en ik zeg ober, una ja En nu gaat het gebeuren. Dit wijntje gaan we keuren. Hij schenkt en ik kijk, ik wals hem gelijk. En ik om de geuren. Deze smaakt briljant, dus nu rijk ik hem de hand.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 Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het einde van de coronapandemie is in zicht, dat zegt het hoofd van de WHO. Het aantal wereldwijd gemelde besmettingen was deze week het laagst sinds maart 2020. Wel moeten landen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie doorgaan met het bestrijden van het virus, bijvoorbeeld met vaccins. Tienduizenden mbo'ers hebben een groot deel van hun studieboeken nog niet. Twee weken na de start van het schooljaar. Een van de grootste boekenleveranciers voor het mbo kamp met technische problemen. En de ouders van het meisje uit Den Haag dat bij Terschelling omkwam op een historisch zeilschip... stellen de rederij aansprakelijk. De Griek brak af door houtrot, kwam op het meisje van 12 terecht. Volgens de advocaat van de ouders heeft de rederij niets gedaan... met aanbevelingen om een en ander te repareren. Het weer. In het noorden kans op een bui. Vannacht een graad of 12. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt rond de 18 graden. I just love you And hold you for my hand Hold you for my hand yeah, yeah, yeah. Hold you for my hand Hold you for my hand Over and over again Yeah, my love is burning, babe Feels like time is frozen and night is forever magic time that we're together. I make her just love you and hold you for my hand, hold you for my hand, hold you for my hand, hold you for my hand, hold you for my hand, hold you for my hand, hold you for my hand.